Het is niet simpel om hier te staan. Dat na alles wat nu is gebeurd, ik toch smeek om uw liefde hier op dit balkon. Ik kan niet zonder, hier wordt een vrouw. wachten met smart op mijn beurt. Na een jeugd in het donker, als een kind zonder zon. Ik koos de vrouw. favor. veel, wel alles wat ik zeggen wou, heb ik gezegd. En wie mij kent zal weten, alles wat ik heb gezegd, meen